12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De wilde staking van de bagageafhandelaars op Brussels Airport... het vroegere Saventum, is verlengd tot zondagmorgen 6 uur. Sinds gisteravond zijn al zo'n 200 vluchten geannuleerd. Het personeel van Avia Partner klaagt over structurele onderbezetting... slecht materieel en zegt dat de veiligheid in het geding is. Onderhandelingen tussen directie en bonden hebben nog niets opgeleverd. Morgenochtend wordt er verder gepraat. Het Duitse park Movie Park in botrop, zo'n 60 kilometer van Venlo... is vanavond eerder gesloten vanwege een bomdreiging. Het park zou extra lang open zijn vanwege Halloween... maar ging eerder dicht door een politieactie. Die actie was er vanwege een dreigtelefoontje... dat bij het park was binnengekomen. Van een acute dreiging was volgens de politie geen sprake. De 13 verdachte pakketjes die de afgelopen dagen werden onderschept in de Verenigde Staten... bevatten allemaal explosief materiaal, zegt de FBI. Ze waren geadresseerd aan prominente democraten. Vanmiddag werd een 56-jarige man opgepakt... nadat zijn vingerafdruk op een pakje was gevonden. Hij heeft een crimineel verleden en is aanhanger van president Trump. Over zijn motief is niks bekend. In Delft zijn twee koffieshops per direct gesloten. Ze zijn de laatste maanden doelwit geweest van meerdere geweldsincidenten. De burgemeester besloot ze te sluiten toen er nieuwe informatie bij de politie en het openbaar ministerie binnenkwam. Om wat voor informatie het gaat, wilde de gemeente niet zeggen. In de eredivisie in Emmen is Emmen tegen VVV Venlo geëindigd in 1-1. Na een kwartier kwamen de Venlonaren met 1-0 voor... en even later moest VVV met 10 man verder naar een rode kaart. Na ruim een uur maakte Emmen de 1-1. VVV blijft vijfde op de ranglijst. Emmen staat vijftiende. Het weer, het is wisselend bewolkt en er trekken buien over het land... maar landinwaarts wordt het droger. De temperatuur daalt tot een graad of 4. Morgen vooral aan de kust buien, maar ook wat zon en de wind neemt af.